Mark Visser met het NOS-journaal. De CDA-fractie wil dat de asielzo in Nederland moet kunnen blijven om een studievisum aan te vragen. Gezien de enorme storm rond Mauro kun je niet van hem vragen dat hij eerst teruggaat naar Angola om daar het visum aan te vragen, zei CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma. Die eraan toevoegde dat hij namens de hele fractie praat. Hij hoopt dat Mauro op deze manier snel duidelijkheid krijgt. Voor hem is dit een eerlijke oplossing die ook is uit te leggen aan de gezichten die we niet kennen. CDA-fractievoorzitter benadrukte dat deze oplossing veel meer inhoudt dan donderdag bleek. Hij noemde dit het maximale voor Mauro. Het gaat om wat echt kan en wat we echt kunnen bieden, zei Van Haarsma Buma. De oppositie blijft erbij dat Mauro uiteindelijk een verblijfsvergunning moet krijgen, maar zal de CDA-oplossing waarschijnlijk niet blokkeren. De beurzen in Europa staan voorslagen door het voornemen van de Griekse premier Papandreou om een referendum te houden over het nieuwe steunpakket van de EU. De AEX dook in het eerste uur onder de 300 punten, een daling van zo'n 3%. ook in Parijs, Frankfurt en Londen openen de beurzen ongeveer 3% lager. Het Griekse referendum heeft ook tot geërgerde reacties geleid in Europa. De Franse president Sarkozy heeft geschokt gereageerd en noemt het Griekse plan irrationeel. Identiteitskaarten voor kinderen worden veel duurder. Nu kosten ze maximaal iets meer dan 9 euro en dat wordt begin volgend jaar 30 euro. Het tarief gaat omhoog omdat veel meer jongeren een identiteitskaart aanvragen dan was voorzien bij de invoering. Vanaf juni volgend jaar mogen ouders hun kinderen niet meer in hun eigen paspoort bijschrijven. Waarschijnlijk zullen veel ouders de komende maanden nog een identiteitskaart aanvragen voor het lage tarief. Het ministerie van Nederlandse Zaken houdt daarom rekening met lange levertijden. Begin volgend jaar worden paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar juist goedkoper.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 Tot zover de verkeersin.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 充满。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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 ain't got no problems with you, baby. Cause you're inside